5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. In 2013 stemde de Kamer daar al tegen... maar oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag... dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. De hoopscheffer is voorzitter van een adviesraad die stelt dat de spanningen in de wereld toenemen. Rob Jette is het daarmee eens, maar ziet liever een debat over Europese defensiesamenwerking. Want kernwapens op onze vliegtuigen dragen niet bij aan een betere wereld, zegt de D66-partijleider. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen op een geldautomaat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De laatste vier kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru zijn uitzichtloos. Daarom is besloten om de kinderen in de VS op te vangen. Er zaten 200 kinderen op Nauru. De politie heeft op station Velp twee mensen gearresteerd die met een vuurwapen dreigden in een trein. Dat zouden ze hebben gedaan nadat er om vervoersbewijzen werd gevraagd. Politiemensen in kogelwerende vesten haalden de twee uit de trein. Andere passagiers krijgen slachtofferhulp aangeboden. En op een vliegveld in India is een man betrapt met een luipaardwelpje in zijn handbagage. De man viel op omdat er geluidjes uit zijn tas kwamen. De douane vond een luipaard van een maand oud in zijn bagage. Het dier was in shock en verzwakt. Het welpje is naar een opvang gebracht en de man is opgepakt. Er wordt onderzocht of hij onderdeel uitmaakt van een bende smokkelaars. Het weer, het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden.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 It's fucking. <laughs> you know I want you. It's not a secret I tried to hide. You know you want me So don't keep shaking our hands side. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you walk through. I know you how can we rewrite the stars? Say that. secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. am a facce bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una vento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh.